9 uur. Kees Schoot met het NOS-journaal. De Oekraïense president Poroshenko heeft premier Rutte uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. Rutte neemt de uitnodiging in overweging. Rutte en Poroshenko spraken elkaar tijdens de Europese top in Brussel. Ze hadden het onder meer over het geweld in Oost-Oekraïne en het neerschieten van vlucht MH17. De EU-leiders spraken tijdens de top af om de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Binnen een week moeten er voorstellen liggen voor extra strafmaatregelen. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad is het tot felle botsingen gekomen tussen de politie en betogers. Die wilden oprukken naar de ambtswoning van premier Sharif. Volgens artsen is één demonstrant om het leven gekomen en zijn er honderden gewonden. Die worden in twee ziekenhuizen behandeld. De betogers onder leiding van politicus en oud-cricketer Kaan eisen het aftreden van premier Sharif. Die ze beschuldigen van corruptie en verkiezingsfraude. Ook verwijten ze hem zwak economisch beleid. De 75 Filipijnse VN-militairen die op de Golanhoogte waren omsingeld door Syrische rebellen zijn ontsnapt. Het Filipijnse leger zegt dat ze onder meer door panzervoertuigen van de Verenigde Naties zijn ontzet. De afgelopen dagen hebben Syrische opstandelingen verschillende aanvallen uitgevoerd op blauwhelmen die de vrede bewaren in het grensgebied tussen Israël en Syrië. Eerder werden al 44 VN-militairen uit Fiji ontvoerd. Ze zijn spoorloos, maar zouden wel ongedeerd zijn. Een vierjarig meisje dat afgelopen dinsdag ongelukkig was gevallen op het schoolplein is aan haar verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde op de school in Wochnum bij Medemblik. Het meisje was aan het spelen op een glijbaan. Wat er precies misging wordt nog onderzocht. Het weer opnieuw wisselvallig vandaag. vanmorgen klaart het eerst op, maar daarna trekken er buien over het land, mogelijk met onweer.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 I don't even want to try. It got banged around in storage as arrangements were made. You fly his body back from Vegas, but his songs, they still are played. Dear old Norm later, vintage Yamaha, a perfect match for an OC outlaw. He'd sit back and he'd pace, then he'd prowl and growl. But the words that he sang still linger somewhere. The guitars of my dead friends often silent witness. The guitars of my dead friends remind me of the distance of where we once were and how it all ends. The guitars of my dead friends. that Stratocaster that hung around my cousin's neck. If it wasn't for a woman, he'd be with us yet. She shot him down like a dog while he smoked, smoked, smoked that cigarette. The guitars of my dead friends all been silent witness the guitars of my dead friends remind me of the distance of where we once were and how it all ends. The guitars of my dead friends. They're like tombstones without names, but I know who they are. They got heads, bodies, necks, their hearts that cross the bar, like my mama's wedding ring and my daddy's favorite chair. I couldn't part with them more than I could walk on thin air. The guitars of my dead friends offer silent witness the guitars of my dead friends remind me of the distance of where we once were and how it all ends. The guitars Wederom welkom bij Crossroads. Vandaag heb ik weer een tributealbum uit de kast getrokken. Het is een eerbetoon aan Chris Gaffney. Misschien minder bekend, maar dat betekent niet dat zijn muziek minder is. In dit uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De coversong en de rubriek Sterren van Toen. Nu eerst het eerbetoon aan Chris Gaffney. Zelf zong hij Guitars of My Dead Friends. Los Lobos is van de partij met Man of Somebody's Dreams. Waarna Big Sandy en Los Straight Jackets afsluit met Silent Partner. at night in his bedroom, his mind's far away, thinking how life used to be.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 She don't say much at all. If any fire, she starts to burn. If there's any spark at all. It's not too hard for me to see the writing on the wall. It says silence is golden, but the way she puts it to me is the silence that surrounds us stronger than love that once found us. If I can't talk to someone, there's nothing left to live for. My silent partner wins the Cocoa War. my silent partner wins the cocoa war. My silent partner wins the cocoa war. Nora Jones zingt en speelt in Puss Boots samen met zangeres en bassiste Catherine Pepper, die in het verleden bij Ryan Adams speelde, en jazzzangeres Sasha Dobson. De groep ontstond in 2008 toen Nora samen met Dobson in kleine New Yorkse clubs ging optreden met countryliedjes om haar gitaarspel te oefenen. En Pepper zich na enige tijd bij hen voegde. Van het een kwam het ander en nu verscheen op het gerenommeerde label Blue Note het debuutalbum No Fools, No Fun. Mijn keuze is gevallen op You'll Forget Me, maar ik kan nu al zeggen dat ik dat zeker niet ga doen. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. you forget me, I know you will. We've had our fill for now, but last. De Robbie Cockrell Band is een groep van doorgewinterde en zeer getalenteerde muzikanten die de traditionele countrymuziek hoog in het vaandel hebben. Carolina Breeze is door Robbie zelf geschreven en klinkt zoals country hoort te klinken. Memories and wine. which way it goes. Heaven only knows. Just like can. like the Carolina breeze. You are my Carolina breeze. Crossroads, Kees de Haan. Van de 15 nummers zijn er 6 origineel van de Carper Family. Hun songs variëren van straight country, bluegrass tot rootscovers. In hun fraaie versie van Neil Young's Comes the Time vallen de vocalen op bij dit Austin afkomstige drietal. Het tempo varieert van ballads tot mid-tempo bluegrass. De dames hebben er mooie cover van gemaakt. In 2015 is het 150 jaar geleden dat de Amerikaanse burgeroorlog plaatsvindt. American Drive loopt op de geschiedenis vooruit met For the Dear Old Flag, I Die. van de maand. Temra Rosanes is veelzijdig en van vele markten thuis. Zo nam ze dit jaar een album Rockabilly Hard op, met onvervalste rockabilly. In Denemarken stond ze ermee in de top 10. We gaan luisteren naar Rockabilly Fever en Rock the Night Away. de act van de maand. Willie Nelson heeft wel zo ongeveer met iedereen gezongen. Daar kan weer een nieuwe naam aan toegevoegd worden. Tony Ramey heeft Willie uitgenodigd om samen met hem The Bible, The Bottle en The Gun te zingen. Ook ditmaal heeft Willie geen nee gezegd. in a dusty, dry southwestern town. A hazy crimson sun goes down on the hotel above the Royal Flush Saloon, where a pilgrim lay his weary head on a pillow in a lonely bed, while the lantern's light throws shadows round the room and he contemplates how far he's had to come. All the battles he has lost and he has won. With the Bible, the bottle, and the gun. The Bible, the bottle, and the gun. On the nightstand those reminders sit So his and mind they don't forget What brought him far from the place where he was born Once the preacher of a prairie town Till bandits ran his wagon down And his pretty wife died crying in his arms and he weighs out all the things he's done. How they couldn't bring her back or his unborn son. The Bible, the bottle, or the gun. The Bible, the bottle, or the gun. The Bible gun. One helps him hold on, one just makes him numb. And one's been stealing vengeance from the Lord one by one. The Bible, the bottle, and the gun. The Bible, the bottle, and the gun. Now our killer lies in a shallow grave Just outside of town a ways The last to meet the preacher's deadly hand Who now with slowing breath and heavy eyes Is reaching for the thing tonight he knows will finally end his earthly pain. This time he pulls the trigger and it's done. Hell or heaven, he'll take either one. Just to lay all his burdens down, he's carried on the run. Bible, the bottle, and the gun. The Bible, the bottle, and the gun.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 Een keus waar ik het helemaal mee eens kan zijn... Ricky Skeks heeft prachtige songs opgenomen en het is moeilijk om materiaal van hem te selecteren, omdat het bijna allemaal schitterend is. Ik heb gekozen voor Crying My Heart Out Over You, Cajun Moon en I've Got a New Heartache. De Haan. weary. Well, that's when I feel my mama's eyes on me. Cajun moon, nugget of gold, river of light on the bayou. You're just like rain to a loving bloom, so shine on me, oh Cajun moon. Guitar, squeeze box, a fiddle every song they know. A woman sitting there and yelling for more. Oh, my heart is willing, but my feet, they're so sore. Crossroads. I'll Take My Chances is Janice Maynard's tweede album en neemt je mee naar het Texas van de jaren 50 en 60. Maynard heeft een klassieke countrystem met een overheerlijke zuidelijke twang en de intentie van het album is vanaf de eerste noot overduidelijk. Geen concessies aan de sound, geen knipoog naar het Nashville van nu, maar een eerlijk, oprecht countryalbum dat recht uit het hart komt en ook muzikaal diep gezetteld is in de levensaard van de Texanen. Janice Maynard is op I'll Take My Chances in goed gezelschap met sterren als Bobby Flores, fiddlegigant Henk Singer en steelpionier Tommy Dettamore. Samen met een strakke gladde ritmesectie, maar met een voortdurend wisselende backup, een garantie voor een geweldig geluid als smeermiddel voor het vocale vuurwerk van Janice Maynard. Van Bright Lights en Country Music krijg ik heimwee naar het vertrouwde countrygeluid van Waleer. Hopelijk ben je het daarmee eens. De helaas veel te vroeg overleden journalist Jip Holstein van de Telegraaf zei altijd... country is voor 50% rock'n'roll en rock'n'roll is voor 50% country. Een song als The House is Rocking van de Kenny Wayne Shepherd Band is dan ook een goede keus. Cajun Music Saved My Life Tonight heb ik een vrolijke afsluiter bij de horens om in cowboy-termen te blijven. Michael Hardy is de vertolker en ik ben er volgende week weer.